uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Canadese politie heeft een man opgepakt die al dagenlang werd gezocht... voor een reeks fatale steekpartijen. Maar hij is vlak na zijn arrestatie overleden. De man wordt samen met zijn broer verantwoordelijk gehouden... voor aanvallen in de provincie Saskatchewan... waarbij zondag 10 mensen werden doodgestoken en 18 gewond raakten. Waarom de mannen hun slachtoffers aanvielen is niet duidelijk. Zo'n 100 bewoners van het dorp Band in de Noordoostpolder... hebben gisteravond gesproken met staatssecretaris Van der Burg en het COA... over de plannen voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers. Van der Burg kreeg een petitie tegen het centrum aangeboden... met ruim 4000 handtekeningen. De bewoners willen het centrum niet... omdat het op loopafstand al een AZC zit. Voor de derde dag op rij is er een regionale staking in het streekvervoer. Dit keer in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Werknemers in het streekvervoer leggen het werk neer om een betere CAO af te dwingen. Ook Arriva-reizigers in Brabant en Limburg moeten rekening houden met uitval van bussen en treinen. Architect en oud-D66-senator Edo Spier is overleden. Hij was al sinds de oprichting betrokken bij D66. zoals hij onder meer campagneleider bij de Kamerverkiezingen in 1986... waarvoor hij Hans van Mierlo terughaalde als lijsttrekker. Tussen 1991 en 1995 was hij eerste Kamerlid voor D66. Edo Spier was 96 jaar. In Haiti hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor veiligheid en betaalbare levensmiddelen. In verschillende steden liep het protest uit de hand. Autobanden werden in brand gestoken en er was geweervuur te horen. De politie zette traangas in. Er zijn geen berichten over gewonden. En Ajax heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen gewonnen. In Amsterdam werd het 4-0 tegen Rangers uit Schotland. In dezelfde pool versloeg Napoli Liverpool met 4-1. Ajax gaat nu aan kop in de pool A van Champions League. Het weer, ook vanochtend nog regen- en onweersbuien. Overdag wat zon, maar later vandaag opnieuw buien en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Amstel en knooppunt Holendrecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A4 daarna richting Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Nieuwemeer. Een kwartier vertraging. A9 Alkmaar richting Diemen voor afrit AMC 5 minuten oponthoud.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 Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no. que no, que, nunca te decides. Yo sé que tú clear. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady the street, sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Anytime, tonight. count with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause she get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city. Just in case I see a dizzy. Not buy everything. Then than Alexander Wayne. She come from a broken home. Now she got the finer thing. Sport peanut butter rain. 11 carrots on the rain. I spoil my You said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store. With your Louis fur. Calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs. Nice hazel eyes. Bad got Italian stitches. You know how so I hopped out the coupe and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign.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 De Tweede Kamer praat vandaag over de kabinetsplannen om gezinshereniging voor asielzoekers te beperken. Volgens deskundigen is dat in strijd met EU-regels en zal het vooral alleenstaande vluchtelingenkinderen treffen. De Canadese politie heeft de man opgepakt die al dagenlang werd gezocht voor een reeks fatale steekpartijen. Maar hij is vlak na zijn arrestatie overleden. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht. En in de zeven maanden van dit jaar zijn meer huwelijken gesloten... dan in dezelfde periode in de jaren hiervoor. Ruim 40.000. Er waren veel inhaalhuwelijken vanwege corona...